Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de kust van Libië is deze week een migrantenboot gekapseist... met ongeveer 130 mensen aan boord, melden hulporganisaties. Ze zeggen nog geen overlevenden te hebben gevonden... en vrezen dat alle migranten bij de schipbreuk zijn omgekomen. De VN gaat uit van minstens 100 doden. De zee zou erg ruw zijn geweest, met golven tot 6 meter hoog. Kinderen en jongeren vinden over het algemeen dat ze gezond zijn, blijkt uit onderzoek van het CBS. Dat geldt vooral voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Volgens hun ouders voelt 97% zich gezond. Boven die leeftijd zakt het percentage iets. Van de pubers ervaart 91% een goede gezondheid. En in de categorie 18 tot 25 jaar 88%. De cijfers zijn vergelijkbaar met vorige jaren. Wel komt overgewicht wat vaker voor. Op de basisschool is 1 op de 8 kinderen kinderen te zwaar. Van de jongvolwassenen is dat nu een kwart. Ook van hen zijn veruit de meeste positief over hun gezondheid. Kroondomein Het Loo gaat in het najaar opnieuw drie maanden dicht... ondanks de slepende discussie over de jaarlijkse afsluiting. Volgens de missionair minister Schouten van Landbouw is de sluiting nodig... voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van koning Willem-Alexander. Het jachtbos gaat elk jaar drie maanden dicht voor publiek... terwijl de koning overheidsgeld krijgt voor het beheer ervan. Dat leidt tot ergernis in de Tweede Kamer. Schouten spreekt tegen dat de koning de sluiting gebruikt om vrijuit te kunnen jagen. Langs de A29 ten zuiden van Rotterdam heeft een automobilist de winkel van een tankstation geramd. Dat gebeurde bij Mensherenland. De pui van de winkel is zwaar beschadigd, net als de auto. Volgens de politie gaat het om een ongeluk waarbij niemand anders betrokken was. De automobilist zou door de brandweer uit de auto zijn bevrijd. Het weer... Vannacht vrij helder, landinwaarts kans op een paar graden vorst.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 Moet je nu zien, een leven vol illusies. Alle leuke dagen werden afgedaan met ruzies. Nu zie ik dat dit beter is, maar je moet weten dat een leven zonder jou geen leven is. Nog de stappen die je neemt, ha? Ik denk dat het beter is. Waarom ga je niet meer met me mee, ha? Jij kan het wel alleen. En ben je zeker voor je keuze nu? Ik denk dat het beter is. Dit is je allerlaatste kans, schat sometimes things just don't work out like before. Life goes on and people grow out of things that fit before. but Saturday remains the same, and I hope it sterker. pushing while you beating round the bush and knowing you want all this woman. You yeah, them bitches hating, I have you with me.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 I like the way you're working, drop tight all day, every day. You're blowing my mind, maybe in time, baby I'll get you in my ride. Girl, you got it going. bag it up. I like the way you work at No diggity. I got to bag it up. I like the way you work at No diggity. I got to bag it up. Yeah. I like the way you work at No diggity. I got to bag it up. I like the way you work at No diggity.